Hij noemt die samenwerking verwerpelijk en zegt dat deze het CDA besmeurt en verminkt. Volgens Van Acht spreekt er afkeer en minachting voor de internationale rechtsorde uit. Voormalig partijleider Brinkman zei vanochtend dat hij voor gaat stemmen omdat hij het nieuwe kabinet een kans wil geven. Voor het congres in de Rijnhal in Arnhem hadden zich vanochtend 4200 CDA-leden gemeld. Maximaal kunnen er 4500 mensen in de zaal. Drukkerij- en mediabedrijf Tiemengroep heeft voor zes van haar bedrijven uitstel van betaling aangevraagd. Bij de Tiemengroep werken 900 mensen. Ze werken voorlopig gewoon door. Er wordt onderzocht of een doorstart mogelijk is. Ook voor de overige 27 bedrijven binnen de groep is de toekomst onzeker. In Portugal is de verdachte aangehouden van een dodelijke schietpartij in Rotterdam. De man was volgens de Nederlandse politie betrokken bij een rip deal. Daarbij wordt de ene criminele partij door de ander beroofd. Bij de Rip Deal in Rotterdam, drie jaar geleden, vielen een dode en een zwaar gewonde. De broer van de verdachte werd voor dezelfde schietpartij al veroordeeld tot 18 jaar cel. De beschuldigingen die opinieleider Maurice de Hond heeft geuit rond de Deventer-moordzaak zijn volgens de Hoge Raad onrechtmatig. De Hond zegt dat er een onschuldig is veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg in Deventer in 1999. Volgens hem was de moord gepleegd door de man die hij aanduidde als de klusjesman. Deze had samen met zijn partner een civiele zaak aangespannen tegen de hond. Hij mag de klusjesman en dienstpartner niet meer in de openbaar in verband brengen met de moord en hij moet een schadevergoeding betalen. Een vliegtuig van de KLM is vanuit Quito onderweg naar Nederland. Het toestel kon alsnog vertrekken nadat de bezetting van de internationale luchthaven in de hoofdstad van Ecuador was opgeheven. Op het vliegveld bleven toestellen gisteren aan de grond omdat protesterende politiemensen de luchthaven hadden ingenomen. Het weer zonnige periode, temperatuur rond 17 graden. Vanavond in het zuidwesten regen. Morgen is het grijs en regenachtig. Zondag is het droog en met 19 tot 22 graden erg zacht.